Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een record aantal mensen gaat dit jaar dengue, oftewel knokkelkoorts, krijgen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat het warmer wordt op aarde zorgt voor meer muggen die de ziekte verspreiden. Deze muggendeskundige legde eerder uit wat de ziekte met iemand doet. Er zijn sommige mensen die hebben nauwelijks symptomen. Ja. Maar er zijn andere mensen die zijn echt maandenlang zijn ze helemaal van de kaart. In, in het Engels heet de ziekte breakbone fever. Omdat het eigenlijk voelt alsof je, je botten breken. Zoveel pijn dat je hebt. Mhm. Het gaat gepaard met, met koorts, hoge koorts. Zeker aan het begin van de infectie. Dan gaat het gepaard met hevige pijn in de oogbollen. Eh, het gaat gepaard dus met die gewrichtspijnen en uitslag op de huid. In Peru is op dit moment een uitbraak van de ziekte. Mensen met dengue in Nederland hebben vaak, het vaak opgelopen in het buitenland op reis. In Griekenland zijn de bosbranden in de buurt van Athene nog niet onder controle. Al vijf dagen zijn er in het land grote bosbranden. Door de hitte en de wind zijn die lastig om onder controle te krijgen. Een heftig ongeluk op de Zwarte Cross vanmiddag. Bij een attractie waar je vanaf kunt springen is een man zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem is. En in Tilburg is weer de grootste kermis van de Benelux begonnen. Zo drie kilometer lang. Meer dan 200 attracties door het centrum van de stad. En de eerste knuffels, die zijn al gewonnen. En wat heb jij net gewonnen? Een piemel. En wat ga je ermee doen? We eh, ik ga het bij mijn moeder geven, ik heb het thuis al, heb ik al eentje. Hey, ben je blij dat de kermis weer begonnen is? Oh, we hebben net, eh, waren we in de chaos, maar daar zijn we wel heel misselijk van. De kermis duurt 10 dagen. En maandag worden er honderdduizenden bezoekers verwacht.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 doors. What's that feeling called when, when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to, to accept those vibes, all those positive vibes, and, uh, and your family's there and, and all those people that that are experiencing the same thing that you are experiencing at that, that moment in time.